Nederlanders betalen hun rekeningen weer vaker op tijd. Volgens incasso- en deurwaardersorganisatie GGN betaalde 41% van de Nederlanders vorige maand wel eens een rekening te laat. Een jaar geleden was dat 44%. Mensen met een betalingsachterstand hadden gemiddeld 676 euro aan achterstallige rekeningen. En dat is bijna 150 euro minder dan een jaar eerder. Rijkswaterstaat mag doorgaan met de aanleg van de A74 bij Venlo. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de bijna 2 kilometer lange snelweg ongegrond verklaard. De A74 gaat de A73 met het Duitse snelweg net verbinden. Daardoor neemt de verkeersrukte rond Venlo af. Het geweld in het Rotterdamse openbaar vervoer is toegenomen. Volgens vervoersbedrijf RET steeg het aantal gevallen van geweld en agressie in 2010 met 25% vergeleken met 2009. Vanaf volgend jaar krijgen controleurs van de RET weer meer bevoegdheden om onruststokers aan te pakken. Ze mogen dan boetes uitdelen aan reizigers die schelden of spugen. In het Rotterdamse openbaar vervoer waren vorig jaar wel minder zwartrijders en vernielingen. Vingerafdrukken uit paspoorten worden voorlopig niet centraal of bij de gemeenten opgeslagen. Bij het aanvragen van een paspoort moeten mensen met een, vinger, een vingerafdruk inleveren die opgeslagen wordt in, op de chip in het paspoort. Minister Donner wilde die vingerafdrukken ook opslaan in een databank. Maar de Tweede Kamer vindt dat systeem niet veilig en is bang voor fouten en manipulatie. Op de Veluwe geldt bij ingang van vandaag weer de code rood vanwege zeer groot gevaar voor een natuurbrand. Dit is de hoogste alarmfase. Eerder werd die ingesteld in andere delen van Gelderland en in de provincie Utrecht, het Gooi en delen van Brabant en Limburg. Enkele natuurgebieden zijn afgesloten voor het publiek. Het weer nog vrij zonnig en droog in het westen, in het oosten bewolkt. Enkele buien met kans op onweer vanmiddag. Door 12 graden aan zee en een graad of 18 in het binnenland. Morgen is in het hele land kans op buien. En de dagen daarna worden droger, zonniger en warmer. Dit was het.